Het is 4 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. In Kilder, vlakbij Arnhem, woedt brand in zeker 12 silo's van een mengvoederbedrijf. Bij de brand komt veel rook vrij. Het vuur begon in de schuur van een doe zelfzaak en sloeg over naar de silo's. Eén daarvan is ingestort. De brandweer heeft moeite met het blussen van de brand... omdat de silo's hoog zijn en het materiaal dat erin zit blijft smeulen. Mogelijk komen er gevaarlijke stoffen vrij. Om die reden zijn ook twee huizen in de omgeving ontruimd. Andere buurtbewoners krijgen het advies hun ramen en deuren dicht te houden. Veel inwoners van Kilder... die wakker werden door de brandweersirenes, kwamen kijken naar de brand. Op Zanzibar zijn drie mensen aangeklaagd voor de ramp met een overladen veerboot vorige week in Tanzania. De kapitein van het schip en de eigenaar en een bestuurslid van de rederij worden verdacht van doodslag. Ze zijn nu op borgtocht vrij. De veerboot met 290 passagiers kapseisde vorige week tussen het vasteland van Tanzania en Zanzibar. Volgens de politie zijn daarbij 144 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook twee Nederlandse toeristen. Tot nu toe zijn de lichamen van 104 opvarenden geborgen. 40 mensen worden nog vermist. Maar volgens de politie is het onmogelijk dat zij nog in leven zijn. De Amerikaanse omroep NBC heeft rondom de Olympische Spelen... voor een recordbedrag aan reclamezendtijd verkocht. Er wordt zeker 1 miljard dollar opgehaald bij adverteerders. Daarmee is NBC nog niet uit de kosten... omdat de zender alleen al aan de uitzendrechten 1,18 miljard dollar kwijt was. Bij de winterspelen van 2010 leed de Amerikaanse omroep uiteindelijk ruim 200 miljoen dollar verlies. Onder de adverteerders is ook de Amerikaanse president Obama... die voor zijn verkiezingscampagne voor zo'n 6 miljoen aan reclametijd inkocht. Zijn rivaal Mitt Romney heeft nog geen zendtijd gekocht rondom de Olympische Spelen. Het weer vrijwel onbewolkt en 14 graden.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 Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et le fasse oublier la vie. Retiens la nuit avec toi, elle paraît si belle. Retiens Éternel pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures, je t'en supplie à l'infini. Retiens la nuit, ne me demande pas d'où me vient ma tristesse, ne me demande rien, tu ne comprendrais pas en découvrant l'amour, je prône la détresse. En croyant au bonheur, la peur entre en mes joies. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps il faut qu'à l'heure des folies, le grand tabou raye le jour et ne fasse oublier la vie. Retiens la nuit. Avec toi, elle paraît si belle. Oh, retiens la nuit. Mon amour, qu'elle devienne éternelle. t'en supplie, à l'infini. Retiens oh, la nuit, oh je t'en supplie, à l'infini. Retiens la nuit. Alweer jaren 60 muziek. Deze komt uit het begin van de jaren 60, 1961. Die hoorde de stem van Johnny Hallyday met de compositie van Charles Aznavour. Johnny Hallyday en Retiens La Nuit. Een plaat waar hij destijds nogal wat kritiek op kreeg. Want eh, tot op dat moment was eh, Johnny Holiday vooral bekend als rock eh, rock'n'rollster. En de platen die hij op dat moment maakte dat waren pittige rock'n'roll sing singles. Voor die tijd althans. <laughs> Toen kwam hij ineens met deze bellen van Charles Aznavour. Desalniettemin wel een grote hit geworden voor eh, Johnny Holiday. Daar in La Douce France. Retier la nuit. Dit wordt de derde uur van de nacht in anders bij de Vara op Radio 1... met de cliché-mannetjes. Weer iets uit het oeuvre van Van Koten en de Bie. We schenken aandacht aan... Eh, Chuck Berry, waar binnenkort een, eh, nou niet een herdenkings, <laughs> maar wel een eh, concert zal plaatsvinden. Omdat eh, de man wordt geëerd in de Rock and Roll Hall of Fame. Nou goed, dadelijk daar meer over hebben. Anouk met een eigen opname, dat wil zeggen een geleende opname van de collega's van de VRT. Want het is al een tijd geleden dat Anouk een optreden gaf, een klein optreden voor een select eh, groep luisteraars van uh, Studio Brussel. Nou, daar gaan we naar luisteren en verder nog veel meer vrije eh, muziek. en ook nog even aandacht voor een paar kleine festivals... die in de komende dagen gehouden zal worden ergens in het land. Maar eerst even aandacht voor een akoestische opname uit het Giel-archief.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 Hey, though the truth may vary, this ship will carry our bodies set to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our body is safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. En zo kan het ook klinken. Je hoorde of Monsters and Men, de band uit IJsland met Little Talks. Grote hit van hun op dit moment. De akoestische opname die je hoorde die werd 23 april jongsleden gemaakt. In de vroege ochtenduren bij eh, Giel Belen op 3FM. En dan bent u komt naar Nederland toe, dat zal uh, over een ruime maand zijn. Dan is het alweer uh, september, 4 september 2012. Dan zal of Monsters and Men optreden in de Melkweg in Amsterdam. De kleine festivals. Hier is er weer zo eentje in Zoetermeer aanstaande zaterdag Rastaplas vanaf half 1 kan je gaan kijken naar eh, allemaal reggae-bands. En een aantal van die bands eh, kan ik even noemen. Lionface Sound zal er optreden. Apache Sound, Blended Culture, Kevin Isaacs, Sunrockers en ook Black Prophet. Religion is a way of life. In Africa, we had our cultures, that was our ways of life. And there come the little book, the book of my Bible stories. Where the good godly signs were white and the bad evil signs were black. Well, in my eyes, I have never seen the black. Yes, but I have seen the black bleach and turn to white. Hey, eh, that means that we all came from the same race. on our resources. We got the gold, the diamond, and the oil. Hey. Eh, oh, what a great soil! Everything you throw on the ground grow like timber. Coke. they will take it all. Why our passport is still not respected and our education is not accepted. It really got to changing anyway. of Africa, please don't sell the lands no more. United States of Africa, free speech I say. Yeah. United States of Africa, unite for once I say. Yeah. United States of Africa, may God bless you all. Zaterdagmiddag dus vanaf 12 uur de tiende editie van het Rastaplas Festival... dat plaatsvindt in Zoetermeer aan, de Noord, aan het Noord AA-strand, of Noord-A-strand. Ik weet niet precies hoe je dat moet uitspreken. Het is in ieder geval Noord met twee hoofdletters A. In Zoetermeer vindt dat plaats. Er zijn eh, pendelbussen vanaf het eh, Randstadstation Zoetermeer Centrum West... Terrein gaat open om 12 uur, toegang is een tientje... en kinderen onder 12 jaar die mogen voor niks naar binnen. En je kan er ook kamperen als je wil. Als je denkt van, nou, ik wil eh, een pintje drinken... En meer dan twee, dan eh, kan je ook je tentje meenemen en dat eh, opslaan. Maar meer informatie in ieder geval van dat festival dat de tiende editie heeft... kan je vinden op eh, www.rastaplas.nl. En degene die daar optreedt is Black Prophet... naast een hoop andere bands die ik al eerder heb genoemd. You're Black Prophet met African Leaders. En dat is een opname die vorig jaar verscheen van deze reggae-zanger uit Ghana. Een ander festival dat plaatsvindt in het Brabantse roggel, dat is het Tisselpopfestival. Een van de bands daar, Betty Serveert. 20 jaar geleden alweer. Deze opname van Betty Serveert Palomine, zo heette dat. En de band zal dan aanstaande eh, zondag zal het zijn. Zullen ze optreden op het uh, eh, Pop Festival. Tispel Pop Festival dat... Eh, plaatsvindt op het Pietersplein in Roggel. Ja, <laughs> daar ook een, Pietersplein, niet alleen in Rome, maar ook in Roggel. Nou, welke andere bands zullen daar optreden? Stuur Baart Bakkerbaart, Tommy Ebben... De Hunt, Sung en Rococo. En Tommy Abbott, die zal er ook op treden. Het begint allemaal in de namiddag dat uh, Tispel Pop 2012... nogmaals de locatie Pietersplein in Roggel. Dan neem ik even mee naar eh, Brussel. Vorig jaar 30 mei, de VRT-studio. Daar hebben ze bij Studio Brussel het programma Club 69 programma houdt in dat een eh, select aantal luisteraars... daar mag komen kijken naar een optreden van een bekende, dan wel een beroemde artiest... en de uitverkorene 30 mei 2012 kwam uit Nederland, Anouk. Ze klonk in den eh, vreemde in Brussel in de VRT-studios bij Studio Brussel in het programma Club 69. 30 mei vorig jaar en je hoorde haar hier met eh, Killer Chuck Berry, misschien heb je afgelopen zondag naar eh, Zomergasten gekeken... waar hij een Vrienden te gast was. En hij koos een filmfragment uit waarbij Chuck Berry samen muziceerde met Keith Richards van de Rolling Stones... Waaruit eh, bleek dat Chuck Berry niet zo'n aardige man is... want hij eh, veegde nogal de vloer aan met Keith Richard, snauwde hem af... terwijl Keith Richard met de beste bedoelingen eh, met Chuck Berry optrad... omdat hij alle bewondering had voor de man. Nou goed, Chuck Berry die wordt in ieder geval 18 oktober 86 jaar oud... En op de 27 oktober dan zal er een galaconcert worden gegeven. Dat wordt georganiseerd door de Rock and Roll Hall of Fame and Music in Cleveland, Ohio. Wie daar verder zullen optreden, dat is nog eventjes eh, het geheim van het museum. Maar in ieder geval zal eh, Chuck Berry daar ook enige liederen en enige van zijn successen te horen laten brengen. Nou, wij laten ook alvast een succesje van Chuck Berry uit het verleden horen. No particular place to go. beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile. My curiosity running wild. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Riding along in my automobile. I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere. And she leaned and whispered in my ear, cuddling more and driving slow, with no particular place to go. A place to go. So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was gold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my collar blues. Still trying to get her belt to loose. heavy wouldn't budge, cruising and playing the radio with no particular place to go. 25 maart 1964 in eh, Chicago. Je hoorde Chuck Berry, en eh, No Particular Place to Go. Als je iets leuks wil zien, iets moois vooral... dan kan je in de loop van de dag vanavond terecht... in, de open, in het Openluchttheater Rivierenhof in Deurne. Daar zal een optreden plaatsvinden van Lam. can fly, but I want his wings. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings my angel gave. been that's since the very start. Britse band Lam, dus vanavond in het openluchttheater De Rivierenhof in Deurne. En hun optreden zal om half tien beginnen. Maar er is ook nog een voorprogramma. En het voorprogramma dat om kwart over acht begint... kan je kijken en luisteren naar Ansatz der Machine. Dat is allemaal in Deurne vanavond in het openluchttheater De Rivierenhof. En je hoorde Lam met een eh, oud succes, Gabriel... Zo dadelijk de cliché-mannetjes waarin onze beide heren filosoferen maar eerst Elvis Costello samen met Burt Bacharach. Now I have nothing, so God give me strength. Cause I'm weak in a way. And if I'm strong, I might still I don't have anything to share. But I won't throw away into the air. That song is sung yet. This bell is rung yet. She was the light that I My last chance of happiness. So washed out like a lip print on his shirt. Kom je toch altijd om deze Ja, nee, mevrouw, joh. Mevrouw wou dat we vandaag een uitstapje gingen maken... met een speciale busreis door de stad of zo. De nieuwe werken bekijken. Ik zeg alles goed en wel. Ik zeg, maar vandaag ga ik de nieuwe werken niet bekijken al die steenklompen, jongen, bijna geen plekje groen te zien. Ah, je wordt er zo mis van. Groen Ik zeg zondag, dan kan je me slepen waarheen je maar wil zondag. Maar vandaag is het biljarten geblazen. En een hele knappe jongen die me van die gewoonte doet afstappen. Hoor. Zo moet er een vent voorkomen. Van je afbedden moet je af en toe. Nou, dat niet, maar dat kwam eigenlijk zo. Zondag kunnen we eigenlijk ook niet eruit. Oh. Die kleine mens van mij, die gaat zondag voor het eerst naar zondagschool. En dan blijven we dus thuis om dan de afloop weer op te vangen, begrijp je oh, wel. Als een eerste keer een contact oh, met... Ik, ik, wist niet dat jij eraan deed, joh. Nou, dat doe ik eigenlijk ook niet. Kerkgang bedoel je? Ja. Nou, dat doe ik ook ook eigenlijk helemaal niet, maar alleen op de hoogtijdagen oh, meer. met uh, kerstmis, met een boom van 10 meter hoog. Ja, dat vind en, ik ook En met oudjaar vind ik wel goed dat je dat doet, hè. Je even bezinnen op zo'n dag. Even bezinnen op de dingen die geweest zijn en op de dingen die nog moeten komen. Even bezinnen. Ja, vorig jaar hè, hadden wij op oudjaar een dominee die alles heel goed onder woorden kon brengen. Ja, Zeldzaam, ja, hoor. daar had je nou echt wat dan, hè. Niet van die eh, holle woorden, maar echt dat je zegt... Ja, dat is nou een woord van deze tijd. Maar, eh, maar voor de rest zien ze mij niet zo vaak in de kerk, hoor. Ik weet het niet. Eh, je komt er niet zo gauw toe, hè? Op de, op de tv, daar wil ik nog wel eens kijken naar een uitzending van het ICOR. Oh, Vind die, ik wel uh, mooi. Interkerkelijke, ja, omroepreorganisatie. ja, nou ja. ICOR. ICOR. Ik vind wel goed dat dat er is, hè. Op de een of andere manier doe je dat dan toch nog wat aan, hè. Die kleine meid naar de zondagschool, hè. Dat vind ik wel belangrijk. Ik vind, ze moeten zo gauw mogelijk leren... dat er ook nog andere waarden in dit leven zijn, hè. Dat, dat er iets is wat wij niet kunnen begrijpen. Juist, juist, juist. Daar ben ik helemaal mee eens, Er moet iets zijn. Ik weet niet wat, maar er moet iets ja, zijn. Iets dat het allemaal in de hand hebt. Want het is toch moeilijk aan te nemen dat het hele leven, zoals wij het hier leven met z'n allen, dat het zinloos zou zijn. Dat er kun je niet al nemen. Er moet iets zijn. Hoewel, soms twijfel je wel eens. Hoor. Hm. Na de grote wereldbom bijvoorbeeld, dan gaat de mens twijfelen. Waar is dat allemaal goed voor, ik de mens Neem vandaag de dag, jongen. Eén druk op de knop en het is allemaal afgelopen. Het lot van de wereld leg in mensenhanden. Neem dat van mij aan. Jongen, jongen, jongen, bekijk de hele geschiedenis nog als het ware maar eens erop na. Er zijn altijd mensen geweest die dachten dat het einde der tijden nabij was. Ja, die zijn er altijd precies, geweest. dat heb ik, wel eens gelezen, heb ik wel eens gelezen in een boek van de Biep. Toen ze de blijde hadden uitgevonden bijvoorbeeld. De blijde? Ja, zo'n apparaat waarmee je grote keien zo'n 50 eh, meter oh, Nou, zo'n grote katapult. Een blijde, juist. Nou, toen dachten ze ook dat de wereld uit elkaar zou barsten. En, en, en oh. toen de trein ontdekt werd dan? Stoomlocomotieven, weet je wel? Toen dacht toch ook menigeen aan een uitvinding van de duivel? Dat ging veel te snel, joh, zei ze. Te snel, zeg. Moet je zo'n zien scheuren op de grote wegen. Ja, ze hard en nou, we, kijken toch helemaal niet meer op... als er weer een of andere lefgozer een uitstapje in de ruimte maakt. Daarvan nee, verbaas ons niks meer, jongen. De mens gaat altijd maar voort. En waar is het eind? We weten niet waar het eind is, dat weten we niet. We weten het niet. Maar we zoeken maar door, wij mensenkinderen. Mieren. We zoeken maar door. Maar er blijven toch altijd nog dingen die niet logischerwijze zijn te beredeneren. Hè? Dan nou mag het nog zulke knappe koppen zijn. Maar hoe het nou eigenlijk komt dat ik hier nou sta te biljarten... dat weten ze nog steeds niet, hoor. Het geheim van het leven, hè? We zullen het niet kunnen kennen. Ze zeggen wel eens... Nooit. De mens stampt af van de apen. Maar wat dat betreft zijn we niet veel verder gekomen, hoor. Hoe meer de mensen weten... Hoe meer de mensen weten... hoe meer ze erachter komen dat ze eigenlijk niets weten. Voel je wat ik bedoel? Serieus. We staan als het ware tegen een muur. Daar kun je niet doorheen breken door die muur. Niks weten wij. Hoe je ook met je kop er tegenop klettert tegen die muur. Helemaal niks, jongen. Huis niet. Het helpt niks. Zeg, eh, wat staan wij hier te bomen? Eh, Zware kost vandaag. Ik krijg er een beetje, een beetje van, weet je dat? Ja, maar het is toch wel eens goed hoor, dat we af en toe ook eens een serieus gesprek hebben. om nou eens op die apen van jou terug te komen, Ja. Dat is toch een heel verschil. Hoe dat? Nou kijk, wij kunnen er met elkaar over praten, maar die apen niet. Ja, ah. eh, maar eh, wie weet waar die apen over kleppen als ze bij elkaar in een boom zitten. weet jij dat? dat is zo, daar heb jij weer gelijk aan. Nou, we weten eigenlijk niks. Nee, jongen. We weten eigenlijk helemaal niets. Niks. Maar eh, wat ik wel zeker weet is dat jij de laatste moet, joh. Oh ja, goed, daar komt-ie. Hé, hey, dat is een gekke misser, zeg. Ja, ik ben er... Ik ben er toch niet helemaal bij met mijn kop vanmiddag. Ja, jongen, dat komt door al dat denkwerk. Kom joh, we zijn er toch ook voor de lol? Ja, ja, we zitten nou maar zeker. Nou joh, er is iets wat wij niet kunnen begrijpen. Er moet iets zijn, er moet iets zijn... wat boven ons alledaagse verstand uitgaat. vannacht en anders kun je luisteren naar de geluiden van de Jayhawks van de LP Hollywood Town Hall. Dit Two Angels en dat werd voorafgegaan door een filosofie onder onsje tussen de cliché mannetjes En dat werd weer voorafgegaan door Elvis Costello, de samenwerking met uh, Burt Bacharach. En je hoorde God Give Me Strength. Dit wordt Tom Jones. Spirit in the Room, dat is de titel van zijn meest recente album. En daar een oud nummer van Kenny Rogers en The First Edition. Tom Jones en Just Dropped In. I woke up this morning with the sun down, shining in. I found my mind in a brown paper bag and pen. I tripped on a cloud. tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. I pushed my soul in a deep dark hole and followed it. I watched myself crawling out as I was called. couldn't unwind. I saw so much it broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in. Dus dat in, je hoorde de stem van Tom Jones. Een paar weken geleden nog eh, een van de acts op het eh, Bospop Festival. En hier dan met dat oude succes van Kenny Rogers en de First Edition... Just Dropped In te vinden op Spirit and Room Het meest recente album van eh, Tom Jones. De Noisette, tenminste zo spreekt iedereen het uit... maar het is toch van oorsprong een Franse naam, Noisette moet je dan zeggen. Die band die uit Londen komt, die had in, 19, in 2009 een aantal hits. Don't Upset the Rhythm, Never Forget You. En toen werd het vervolgens een beetje stil rond dit gezelschap. Maar er is nieuw materiaal in aantocht. Contact, de titel van hun eh, nieuwe cd die eind augustus zal uitkomen. Maar dit wordt de nieuwe single. The Noisettes and That Girl. het, zo moet ik het inderdaad uitspreken. En je hoort dus met That Girl, de nieuwe single van het eh, gezelschap. Ja, je moet het allemaal keurig op zijn Frans uitspreken als het een Franse naam is. Uiteindelijk, uh, Champs-Élysées spreek je ook niet als Champs-Élysées. Hoewel, <laughs> de Amerikanen die schijnen dat wel te doen op die manier. Je hoort in ieder geval een nieuwe single. Over Amerikanen gesproken, hier is ook een Amerikaan. Willie Nelson. Recent werk van zijn meest recente CD, Hero. Every time he drinks, he thinks of her. Every time he drinks, he thinks of her. But every morning, her memory fades away. Living is easy now, but it just might get worse. Cause every time he drinks, he thinks of her. And in the morning, he wakes up with a smile. And the road still has him humming every mile. But the party life is dangerous when you left your love behind, cause it hides in every bottle that you find. Every time he drinks, he thinks of her. And in the morning, her memory drains away. Living is easy now, but it might get worse. Cause every time he drinks, he thinks of her. his life without her and leave her love as easy as it came. But if he keeps on drinking, then his mind will keep on thinking, and his heart will die remembering her name. And every time he drinks, he thinks of her. But in the morning, her memory drains away. Living is easy now, but it might get worse Cause every time he drinks, he thinks of her. And every time he drinks, he thinks of her. But in the morning, her memory drains away. And living is easy now, but it might get worse. Cause every time he drinks, he thinks of her.